Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie onderneemt actie tegen een tweede webshop... die onbeperkt medicijnen zonder recept verkocht. Na funcaps.nl wordt nu de website slaappillen.net in verband gebracht... met tenminste één overlijden... na de levering van een namaakversie van een zware pijnstiller. Gekeken wordt of er een link is met andere sterfgevallen. Twee mannen die betrokken zouden zijn geweest bij slaappillen.net... moeten op 15 december voor de rechter komen. In Amerika worden voorlopig geen asielbeslissingen meer genomen. De regering van president Trump neemt het besluit na de aanslag van een Afghaan... op twee leden van de Nationale Garde afgelopen woensdag. Eerder werden asielbeslissingen over Afghanen al opgeschort. Nu schrijft de directeur van de immigratiedienst dat dit geldt voor alle asielbeslissingen. Hij wil ervoor zorgen dat elke vreemdeling grondig wordt gecontroleerd. Rusland heeft meerdere regio's in Oekraïne vannacht aangevallen met raketten en drones. Volgens de burgemeester van de hoofdstad Kiev waren er explosies te horen. Er is brand uitgebroken en delen van de stad zitten zonder stroom. Een man uit Amersfoort is veroordeeld tot zes weken cel... voor een valse bommelding een week geleden in een trein bij Hilversum. Een reiziger belde de politie. De trein werd stilgezet en doorzocht. Door de valse bommelding reden er urenlang geen treinen. En de song van het jaar van het NPO 3FM-programma 3 voor 12 is het nummer Voor Alles Bang van Sef. Dat werd afgelopen avond bekendgemaakt in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. Luisteraars, kijkers en volgers verkozen het nummer van Sef... boven dat van Bente en Bluff, Hoe hou ik dit vast... en Buut Vrij van zangeres S10. Het weer vannacht op de meeste plaatsen droog bij een graad of 8. In de ochtend veel bewolking, smiddags meer zon, maximaal 9 graden wordt het...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 every heart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 point where you can't even say hello. You tell me you'd kill me if I ever snub you out. Like that's what you expect from me, like that's what I'm about. I remember the day.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 di Dit is ZFM 106.9 FM. Zipping up my boots. I'm going back to my roots, to the place of my birth. Back down to earth. I ain't talking about no roots in the land. I'm talking about the roots in the man. Zipping up my boots. Going back to my roots. 亲爱的。喂。 geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.